Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Burgemeester Van der Laan heeft tien gemeenten gevonden... die de 88 uitgeprocedeerde asielzoekers uit het tentenkamp in zijn stad willen opvangen. Welke tien dat zijn, wil Van der Laan niet zeggen. De asielzoekers kunnen een maand lang terecht in opvang voor dak- en thuislozen. De tentenkampbewoners hoeven in die maand niet mee te werken... aan een terugkeer naar hun land van herkomst. Van der Laan en deze tien gemeenten gaan daarmee in tegen het beleid van staatssecretaris Teven van Justitie. In oktober zijn de prijzen van koopwoningen opnieuw verder gedaald. Huizen werden bijna 8% goedkoper ten opzichte van oktober vorig jaar, meldt het CBS. De prijzen lagen vorige maand op het niveau van 2004. Volgens makelaars zijn huiseigenaren door de aanhoudende crisis op de woningmarkt steeds vaker bereid om met de prijs te zakken. De minimumleeftijd voor het kopen van tabak wordt waarschijnlijk verhoogd naar 18 jaar. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid volgt daarmee een advies van drie brancheorganisaties uit de tabaksindustrie. Nu mogen jongeren vanaf 16 jaar check en sigaretten kopen. Volgens de brancheorganisaties is roken niet iets voor kinderen. De gemeente Roermond krijgt een nieuw college van CDA, PvdA en vijf kleine partijen. De VVD keert niet terug in het college. Dat staat in een advies van de informateur. Roermond zit in een bestuurscrisis sinds de VVD vorige maand uit het college stapte. De VVD-wethouders legden hun functie neer uit solidariteit met de opgestapte wethouder Van Rij. Hij wordt beschuldigd van corruptie en het lekken van vertrouwelijke informatie. De VVD is de grootste partij in Roermond. Het weer, vrij veel bewolking. In de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen en wordt het zo'n 9 graden. Vanavond kan in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland een stormachtige windkracht 8 ontstaan. Morgen zonnige periode en droog en opnieuw een graad of 9. Dit was het NOS. Dit is John Souhoka van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd op onder meer de A2 tussen Utrecht en Den Bosch...